Jan van der Putten met het NOS-journaal in Amsterdam midden. Ze was een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom kreeg belangrijke prijzen, onder meer voor haar uitvoering van Königin der Nacht uit die Zauberfleuten van Mozart. Ze zong de rol bij haar debuut in Amsterdam in 1963 en later ook in de Metropolitan Opera in New York en de Scala in Milaan. Deutekom maakte zaterdag een ongelukkige val, raakte in een coma en overleed in het VU Ze was 82 jaar. Het Rode Kruis heeft voedsel, water en medicijnen gedropt in de bergen van Noord-Irak. Daar zitten tienduizenden mensen vast die op de vlucht zijn voor de moslimextremisten van ISIS. Volgens de hulporganisatie hebben de pakketten zo'n 6000 vluchtelingen bereikt. De situatie in Irak wordt vanavond besproken in de VN-veiligheidsraad. Zo'n 300 Nederlandse vrachtwagens met groente en fruit zijn tegengehouden aan de Russische grens. Vanaf vandaag boycott Moskou landbouwproducten uit de Europese Unie vanwege Europese sancties tegen Rusland. Een deel van de wagens rijdt nu terug naar Nederland. De rest probeert ze waar onderweg nog ergens aan de man te brengen. Het kabinet wil snel Europees overleg over de gevolgen van de boycott. Volgens nieuwszender CNN hebben pro-Russische separatisten in de buurt van Donetsk een militair vliegtuig neergehaald. Het zou gaan om een gevechtsvliegtuig. Op internet zijn beelden te zien van een rookpluim, maar wat er precies brandt is niet duidelijk. In Scheveningen is vanavond een meisje van zes tijdens een fietstochtje op een van de havenhoofden meters naar beneden gevallen. Het kind fietste op een pad waar geen hekken naast stonden. Ze viel en kwam zeven meter lager op een paar rotsblokken in het water terecht. De brandweer haalde haar met een hoogwerker omhoog en de reddingsmaatschappij hielp vanaf het water. Het kind ligt in zorgwekkende toestand in het Sofia kinderziekenhuis. Het weer nog vannacht droog en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag eerst zon, maar van het zuidwesten uit buien. Middagtemperatuur ongeveer 25 graden.